11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS. Hij is een man aangehouden op verdenking van poging tot moord op zakenman Bert Jonker. Tegen de man van 57 liep een internationaal opsporingsbericht. Jonker, eigenaar van een ingenieursbureau en schaatssponsor... werd in januari beschoten op het parkeerterrein van het Tielstadion in Heerenveen. Hij wilde na een schaatswedstrijd wegrijden toen, eh, wegrijden toen de verdachte op hem afkwam... en een wapen op hem richtte. Jonker raakte gewond aan zijn hand. Hij en de schutter zouden een zakelijk geschil hebben gehad. Jonker zat na het incident een tijdje ondergedoken... omdat de verdachte spoorloos was. Minister Blok wil dat daders van ernstige verkeersdelicten zwaarder worden gestraft. Met een nieuw wetsvoorstel moet de strafmaat worden verhoogd, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat bijvoorbeeld om rijden onder invloed of zonder geldig rijbewijs en het doorrijden na een ongeval. Blok wil ook dat de politie meer bevoegdheden krijgt om doorrijders op te sporen. Hoe hoog de straffen moeten worden is nog niet duidelijk. Unilever heeft in de eerste zes maanden van het jaar een winst geboekt van 3,3 miljard euro. Het bedrijf draaide een omzet van 27,7 miljard, een groei van 5,5 in opzichte van vorig jaar. De groei komt door hogere prijzen, er werden niet meer producten verkocht. Een Australische politieagent is gewond geraakt door een aanval met een samurai-zwaard. De agent was afgekomen op een melding van huiselijk geweld in de stad Rockingham. Toen hij bij de woning aankwam, dook de man ineens op met het zwaard... en begon, met, eh, en begon daarmee op de agent in te hakken. Volgens Australische media had de politieman tientallen hechtingen nodig. De dader is opgepakt. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het zuiden en oosten komen nog enkele buien voor met kans op onweer.